Zes uur. Caroline Bari met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de kinderen tussen de 9 en 13 jaar wordt in hun schooltijd gepest. Het overgrote deel wil hier in de klas meer aandacht voor. Ze vragen om hulp om het in hun omgeving te stoppen of om zelf op te houden met pesten. Dat blijkt uit een onderzoek van het NOS Jeugdjournaal onder ruim duizend kinderen. 56% zegt slachtoffer te zijn of te zijn geweest van pesten. Het varieerde van enkele keren per maand tot meerdere keren in de week. In 1 op de 10 gevallen gebeurt het dagelijks. Een groot deel voelt zich er onzeker en eenzaam onder. In Wit-Rusland heeft de politie opnieuw mensen opgepakt... die meedoen aan een demonstratie in de hoofdstad Minsk. Zeker tien mensen zouden vastzitten. Honderden politiemensen en militairen proberen het protest tegen president Lukashenko te dwarsbomen door pleinen af te sluiten. Een deel van de betogers is op weg naar de woning van Lukashenko. Het Amerikaanse verbod op de app WeChat is door een rechter geblokkeerd. Het zou de vrijheid van meningsuiting te veel inperken. Eerder werd in de VS een verbod aangekondigd van de apps WeChat en TikTok... omdat data in Chinese handen zou kunnen komen. Het verbod op TikTok werd vanochtend al opgeschort. In de buurt van een eilandengroep tussen Finland en Zweden is een veerboot vastgelopen. Aan boord zijn 207 passagiers en 74 bemanningsleden. Zij worden geëvacueerd, niemand raakte gewond. De kapitein liet het schip opzettelijk vastlopen omdat het water maakte. In de eredivisie heeft Feyenoord in zijn tweede duelpunt verspeeld. In de Kuip bleef het tegen FC Twente steken op 1-1. In blessuretijd kreeg Feyenoord nog drie grote kansen... maar geen een van die mogelijkheden werd benut.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 het moet weer uit. Ik wil de zon op mijn huid. hey, hey. meiden in het zand. voor die beelden bruin verbrand. Lekker liggen bakken, laat die boel maar zakken. Kinderen die gillen krijgen tikken op hun billen. Oh, die Duitsers zijn ook hier. Die Duitsers zijn al hier. Ons die hebben veel plezier. Hey, je moet weer eten. Visie met wat zuur, visie met wat zuur. Of een balletje gehakt uit de muur. Hey, Zampo. you now and hear the way. 从此。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

where I go. cause my heart goes for the stairs